Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn voorlopig extra slaapplekken voor asielzoekers uit Ter Apel. Het is bij dat aanmeldcentrum al een hele tijd heel druk. Er zijn niet genoeg bedden, waardoor mensen geregeld op een stoel in een kantoor moeten slapen. Om dat op te lossen hebben regio's nu afspraken gemaakt. De komende tijd zijn Amsterdam-Amsteland, Zeeland, Groningen en Friesland aan de beurt om crisisnoodopvang te regelen... De afspraak is dat steeds vier gemeenten die taak twee weken op zich nemen. Op die manier moet er in ieder geval voor de komende twee maanden genoeg slaapplekken zijn. In een schuur in Friesland in het dorpje Houlen is een drugslab ontploft. Daarbij is één iemand omgekomen, de ander raakte zwaar gewond. Welke drugs er werden gemaakt is niet bekend. Wel kwam de brandweer direct in actie om eventuele gevaarlijke stoffen uit de lucht te halen. We bevinden ons hier in, een landelijk gebied. Maar een explosie eh, komt natuurlijk voort uit, eh, uit gevaarlijke stoffen. En dat geeft natuurlijk voor, altijd voor omwonenden echt wel, eh, echt wel risico en gevaar. Een deel van de schuur is ingestort. Schiphol en de vakbonden maken vandaag meer bekend over de afspraken die ze hebben gemaakt. Gisteren werden ze het eens over meer salaris en betere omstandigheden voor mensen die op het vliegveld werken. Op die manier hoopt Schiphol nieuw personeel te vinden. Maar volgens de vliegveldbaas zijn daarmee de lange wachtrijen nog niet meteen verdwenen. De tekorten zijn niet als sneeuw voor de zon weg. We moeten nog steeds zorgen dat het, eh, dat het passend is. Maar we hebben weer een belangrijke stap gezet. Maar geen uren wachtrijd. Nee, die uitwassen die, eh, die moeten eruit. En daar zijn we naar maar gaan die er ook uit? Of moeten die eruit? Ja, die moeten en die gaan eruit. Absoluut. En over vliegen gesproken. Een Italiaanse piloot is ontslagen omdat hij iets deed dat je beter niet kunt doen als je aan het stuur zit. Hij deed in de lucht een dutje. Zijn werkgever kwam erachter omdat ze hem niet konden bereiken in de cockpit. De luchtverkeersleiding dacht dat er misschien een terroristische aanslag bezig was... en stuurde gauw twee straaljagers die kant op. Toen bleek dat de piloot in de cockpit zat te slapen. Het weer in het noorden valt af en toe een bui, daar kan ook onweer bij zitten. In het westen en zuidwesten blijft het langs droog. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is in beide richtingen dicht... tussen de aansluiting met de A4 en de Leimuiderbrug.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 Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvides Aquí aquí aquel hombre ingrato le falló. El niño a ocho meses se parece a su padre y ya dice Ya los conflictos comienzan y el fea no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo lo Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más.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 De partijen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het verhogen van de lonen... en het verlagen van de werkdruk. Bij een explosie in een schuur in Friesland, in Houlen... is gisteravond een dode en een zwaar gewonde gevallen. De ontploffing vond plaats in een drugslab. Volgens de brandweer is er geen brand in de schuur geweest. En na een tennispartij van vier uur en een kwartier... heeft Rafael Nadal zijn rivaal Novak Djokovic uitgeschakeld op Roland Garros. In de kwartfinale versloeg de Spanjaard de nummer 1 van de wereld in vier sets.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 Un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante. control Oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was always for the Tainted by the pain when dreams get crushed But we come back stronger There's always gotta be a way to not give up Oh, I wonder why we keep trying to chase the zul je naar me luisteren.